oorlog benoemd door de Amerikaanse president Roosevelt. Zijn voorouders kwamen uit Middelburg en daarom worden de prijzen daar uitgereikt. Dan nog het weer vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt 18 tot 20 graden, morgen buiig en 15 graden.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 Come on, baby. All week i working it all out. working all out. You know you twist so good. Twist Wonderful. nobody. you say oh, when I'm lonely, me ball. Woman, you make me feel happy. Come now, get up, get up and move your body. One time, say this a woman like a black star, a shot me ball. Give me, give me, missy, two time. I must see your wonders and sign. Just keep on moving, baby. because you're Eh, u uh, 2, albert Ja, ik kan, gezellig, hoor. ik kan hier niet bij stil blijven zitten. Helemaal goed. Twist en shout hoor je van Chacademos en Pliers. Voor Zandvoort en de regio. En daarmee werd het even na drie uur. Welkom bij Zandvoort op zaterdag. Bij CFM Zandvoort, lokale omroep voor Zandvoort. Yes. Ja, en natuurlijk in de tweede uur eh, gaan we kijken naar de evenementenagenda. Wat er zo al te doen is in, en rondom Zandvoort. We gaan eh, de filmagenda doornemen van het circus. Eh, we hebben, er is weer een eh, traditie die in ere wordt hersteld in Zandvoort. Daar gaan we het ook nog even over hebben. Uiteraard even heeft dat eh, met vis te maken? Het heeft absoluut iets met vis te maken. Dat Heel dat ik al. we kijken even vooruit naar een bijzonder concert in de Krocht. we kijken even naar een heel mooi optreden. Nou, dat is 4 juni in Café Oomstee. Eh, eh, Zandvoort Alive is morgen ook eh, aan, aan de beurt. Dus daar gaan we ook even stilstaan. Dus nog items genoeg voor de tweede en de derde uur van ZFM Zandvoort op zaterdag.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 Het is natuurlijk een groot feest eh, daar vanavond, vanmiddag en vanavond. We hebben weer eh, wat, eh, wat berichten en volgens mij gaat het over vis. Ja, nou, berichten. Een groot bericht. Een groot bericht. Want het is toch schitterend dat deze traditie weer in ere wordt hersteld. Welke traditie? De beroemde vismaaltijd op het Gasthuisplein uit de vorige eeuw wordt in ere hersteld. Een aantal initiatiefnemers, waaronder Erwin Hilbers, zoon van, het zoon van iemand van het eerste uur Theo Hilbers, gaan op vrijdag 11 juni aanstaande vanaf half zeven aan lange tafels weer vis verkopen. Het was trouwens niet alleen Hilbers die aan de wieg stond... maar ook folklorevereniging De Wurf nam samen met hem deel aan dit initiatief. De laatste grote vismaaltijd die op het plein was georganiseerd werd, was in 18, 1986. Eh, Toen werd de vis door leden van de, van de Wurf geserveerd en ook nu zal dat het geval zijn. Voor slechts 12,50 euro krijgt u een vismaaltijd en een drankje. De vis wordt door hoe else door Kroonvis eh, geleverd en de drankjes worden verzorgd door Café Alex en het Wapen van Zandvoort. Het geheel zal omlijst worden met muziek van het Zeemans en Smartlappenkoor Zegt het Voort... Eh, met medewerking van mijn grote vriendin Gree van den Berg. Ik hoop dat ze weer goed hersteld is. Het belooft dus een hele leuke avond te worden, uiteraard als het weer meewerkt. Kaarten zijn te koop bij Bruna Balkenende aan de Grote Krocht en bij de VVV in de Bakkersstraat. Dus ik zou zeggen, Koopkaarten en eh, laat u verrassen eh, eh, tijdens deze schitterende traditie die weer in eer wordt hersteld. Ja, is het een beetje zoiets wat we met de Sanford 700 meegemaakt hebben? Ja, lange tafel met z'n allen lekker eten. Lange, lange tafels, gezellig met z'n allen een hapje en een drankje. En lekker keuvelen eh, en met muziek van Gray eh, en het zangkoor op de achtergrond. Hartstikke leuk. Dat is allemaal op 11 eh, juni? Allemaal op 11, ja. 11 juni op het Gasthuisplein. Vanaf half zeven. Vanaf half zeven. Inschrijf vooraf gewenst. Kaarten te koop bij Bruno Balkenende aan de Grocht en met VVV in de Bakkerstraat. Oké, zijn we weer helemaal op de hoogte. Is het tijd voor DB Boulevard. this is Africa. eh, eh, waka, waka, eh, eh. this time for Africa. for Africa. binnenkort is het dan zover. Ik zie de voetballiefhebbers uh, eh, al uh, vrolijk worden en de voetbalhaters, staan. Nou, die krijgen een zware tijd hoor, vanaf 11 juni. Ik denk dat je op televisie helemaal doodgegooid wordt eh, met voetbal, Albert-Jan. Ja, ja, maar voor degenen die niet van voetbal houden, ik kan me het haast niet voorstellen, maar de, integraal met aan, als de ene kant gevoetbald wordt, wordt er aan de andere kant van de tv wordt er, mooie thrillers uitgezonden. Oké, dat valt dan weer mee. Joh, in ieder geval het WK-lied van 2010, Shakira met Waka Waka. Oké, nou, we kijken even vooruit naar morgen. We zeiden het al eerder in het programma, want morgen is er weer een mega voorjaarsmarkt in het centrum. Meer dan 300 kramen en een scala van straattheater moeten het succes van de voorgaande jaren evenaren, zo niet verbeteren. De Zandvoortse jaarmarkten zijn inmiddels uitgegroeid tot een evenement waar bezoekers en handelaren vanuit heel Nederland speciaal voor naar Zandvoort komen. De omvang van de voorjaarsmarkt is uitgegroeid tot een van de grootste in zijn soort. Het hele centrum van eh, dit mooie dorp staat tijdens deze jaarmarkt weer vol met kraampjes en andere aanverwante artikelen. Uh, uiteraard, de kramen zijn eh, te herkennen in de kleuren van Zandvoort, blauw en geel. Ook bijna alle winkeliers in Zandvoort doen aan deze jaarmarkt mee. Ongekende acties of extreme kortingen zullen uw portemonnee gunstig stemmen. Natuurlijk zijn er ook veel nieuwe collecties tijdens deze periode binnengekomen. Dus wilt u het nieuwste van het nieuwste, dan kunnen de winkeliers in Zandvoort u deze dag natuurlijk ook helpen. Een ander sterk punt ten opzichte van andere markten is het uitgebreide, is, is het uitgebreide programma entertainment en fun tijdens deze dag. Zo is er geen sprake van een enkel kinderdraaimolentje, maar staan of lopen er diverse attracties van niveau voor kinderen en volwassenen in het centrum van Zandvoort. Dus Zandvoort morgen helemaal in het kader van de voorjaarsmarkt. Van 10 tot 6 uur. Oké, van 10 tot 6. Iedereen van harte welkom. Ga lekker naar Zandvoort, naar het centrum. En eh, geniet van deze mooie grote voorjaarsmarkt. Hallo, I'm Giuseppe. I got something special for you. Ready? Uno, due, tre, quattro. When I was a boy, just a Great, Mama used to say, Don't stay out late with the bad boys. Always shoot the pool, Giuseppe going to flunk a school. Boy, it make me sick, all the thing I gotta do. I can't get no kicks, I always got to follow rules. Boy, it make me sick just to make the lousy bucks. Got to feel like a fool. And the mama used to say all the time. What's the matter, you? Hey, got no respect. What do you think you do? Why you look so sad? It's a not so bad. It's a nicer place. Ah, shut up, your face. That's my mom, I cannot remember. Big accordion solo. Soon come a day, gonna be a bigger star. Then they make a TV shows and the movies. Get myself a new car, but still I be myself. I don't want it to change a thing. Still a dance and a sing. I think about the mama, she used to say, What's the matter, you? Hey, God, no respect. What do you think you do? Why you look so sad? It's a not so bad. It's a nicer place. I shut up your face. Mama, she said it all of the time. You, what's the matter, you? nothing, no respect. What do you think you do? Why you look so sad? It's a not so bad. It's a nicer place. I ah, shut up your face. That's my mom. Hello, everybody. That's out there on the radio and the TV land. Did you know I had the big hit the song in Italy with this? Shut up your face. I sing it, this song, all of my fans applaud, they clap their hands. But they're making me feel so good. You ought to learn that this is a song, it's a real simple. See, I sing, What's the matter you? You sing, Hey! Then I sing the rest. And then at the end, we can all sing, Ah, shut up you your face. Okay, let's try it really bit. What's the matter you? Hey! Got no respect. Hey! What do you think you do? Hey! Why you look so sad? Hey! It's not so bad. Hey! Ah, shut up in your face. Pizza. Hij zal, hij is zo leuk joh. Deze single uit 1981 eh, alweer. Joe Dolce hoorde en shut up in your face. Nou, de zon schijnt niet meer, maar bij CFM wel hoor. En dat zou je horen aan het volgende plaatje. het Zandvoortse strand zitten, cocktailtje erbij en deze muziek op de achtergrond. Nou, wat wil je dan nog meer, hè? Ja, we komen helemaal in Caraïbische salsa-sferen. Jongen, jongen, jongen, Wat, hebben, wat, wat hebben wij vandaag? Ja, <laughs> de, zomer in, de zomer in ons bol. Ja, en de zon schijnt nog niet eens meer. Maar nee, maar, eh, maakt ons allemaal niet uit hoor, want we hebben er zin in. Maar zullen we zo lekker even aan het eh, zwingen zijn? Even een vooruitblik op twee eh, concerten waar we toch uw aandacht voor vragen. En dan gaan we eerst naar aanstaande vrijdag, om, eh, aanstaande vrijdag 4 juni om 9 uur in Café Oomstee. Want daar treedt op Karen Newman en de Swing House. Eh, met haar prachtige, sexy eh, bluesstem en haar indrukwekkende verschijning... is deze Amerikaanse zangeres de geweldige leider van de band Swing House. De band combineert de drive van jump jazz en swing uit de jaren 40 en 50... met spetterende jazz-solo's en veelzijdig repertoire... Eh, ik, is absoluut een aanrader om naar, de, naar deze zangeres eh, en deze band te gaan kijken. Aanstaande vrijdag 4 juni, aanvang 9 uur in Café Oomstee. En natuurlijk is de entree gratis. Nog veel meer te doen. En ja, de zondag daarop volgend, vandaar dat ik het nu even vertel. Want dan kunnen ze vast de agenda van volgende week eh, gaan invullen. Een bijzonder concert in de krocht. En wel het koor I Cantori Allegri tijdens een zeer uniek concert op deze zondag 6 juni voor uw optreden in de krocht. Het koor onder leiding van Jan-Peter Verstegen zal een aantal Russische en Engelse liederen zingen. Het koor krijgt assistentie van Peter Kuiper en zijn vrouw Roelie, die trompet samen laten klinken en met declamatie. Wie het leuk vindt om dit beslist unieke concert bij te wonen, stort het aantal personen maal 10 euro op girorekening en dan komt hij 349-9150. 349-9150 ten naam van JP Verstegen Zandvoort. En in de omschrijving concert 6 juni en uw adres. Zij zorgen er dan voor dat de kaarten of kaart of kaarten in uw brievenbus worden gestopt. Het concert begint die zondag om 3 uur.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 Joh, de, de single van Earth, Wind en Nee, <laughs> zeg ik het gewoon. cool in the game. Nou, bedankt hè. Cool in the game en uh, Celebration. Ja, je ziet af en toe van die rare teksten in één keer op je, op je scherm. Oké, <laughs> oké. Okay, ah. maar het was, cool in het was in ieder geval cool. Ja, dat is inderdaad eh, meneer Vos weer, eh, Daan. Ja. dat zeg ik toch? Ja, precies. Welkom in de <laughs> uitzending, eh, Daan. hoe gaat het met de voorbereidingen van ZFM op het circuit? gaat het allemaal goed? Gaat helemaal goed, denk ik. alles loopt al bijna. We hebben onze, onze, onze, hoe noem je dat? loop, hoe noemen we zoiets? locatieset noemen we dat. We hebben uitgeleend aan de, aan de, aan de Mickey's. Ja. En uh, waarom hebben jullie de mikjes nog niet gebeld eigenlijk? Ja, die gaan we straks. We na vier uur. Oh, na, vier uur. Nou, we, krijgen denk ik een heel groot feest op de uh, eh, Want ik ben net even op geweest, eventjes. Er staat een hele grote tent. Ja, hoe groot is groot? wat, moet ik daarbij voorstellen? Wat we, wat we, hier ook met die... Uh, culinair hadden? Culinair hadden. Zo'n tent staat er. Ja. En een bar staat in het midden. En, en het podium staat achterin allemaal podium. Dus er komt ook live uh, ja, muziek. live muziek, wat ik eh, krijg begreep. Maar waar staan onze jongens? Waar... Die staan bij het podium ook. Bij het podium ook. Tjonge, jongens, CFM. Boven, boven op het podium ook. Boven op het podium. je CFM op het podium. Kijk, Helemaal juist. <laughs> ah, ik denk dat het wel heel gezellig wordt, uh, Ja, we begint al om vier uur en wij moeten tot vijf uur werken. Ja, nee, los, los er wel op. En dan, hebben, dan hebben we nog werkoverleg. Maar ja, dan zullen we dat dan maar op het circuit doen. Hoor. Ja, is goed. Doen we dat op het circuit. Is goed. Nou, maar je hoort, je hoort straks denk ik meer van... Ja, we gaan Trace bellen. Ja, We gaan gewoon Trace bellen. Maar eerst gaan we even naar eh, eh, eh, een standaard onderdeel van ons programma. En de bioscoopagenda. De bioscoopprogramma van Circus Zandvoort in week 22. En dan die week die duurt van 27 mei tot en met 2 juni. Allereerst hebben we daar Iep. Een Nederlands gesproken film voor alle leeftijden. Het is een familiefilm over een vogelmeisje dat wegvliegt van haar verzorgers en op avontuur gaat met andere vogels geprologeerd eh, geprolongeerd wegens succes Wiki de Viking, ook Nederlands gesproken. Live-action avonturenfilm gebaseerd op de tekenfilmserie Wiki de Viking. Over een klein maar slim viking die overal een oplossing voor weet. De laatste week, de gelukkige huisvrouw. Voor diegenen die hem nog gemist hebben, eh, de laatste kans om deze film te gaan kijken in het circus. De verfilming van het debuutroman van Helene van Rooyen met Caries van Houten als een huisvrouw die na haar bevalling vecht voor zichzelf. Ook laatste week Shutter Island in 1954 moet US Marshal Teddy Daniels, gespeeld door Leonardo DiCaprio, de verdwijning van een moordenares onderzoeken. Zij houdt zich schuil ergens op Shutter Island. Filmclub Simon van Column: A Single Man. Drama van Colin Firth als hoogleraar Engels... die zijn leven probeert te herpakken na de plotselinge dood van zijn partner Jim. Eh, cinema Nostalgie, dat is altijd op dinsdagmiddag, als ik het wel heb. Ja, om half twee de gouden oude klassieker Butch Cassidy en de Sundance Kid. Outlaws, Butch en Sundance zijn op de vlucht en ontmoeten onderweg een mooie dame waar ze al snel hun handen vol aan hebben. Voor aanvangstijden en data en dagen dat ze gespeeld worden, kijkt u of in de Zandvoortse krant of, en dan komt hij www.circuszandvoort.nl www.circusandvoort.nl.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 Nee, dan krijg je war, hè? Dan, krijg je oorlog, ja. Eric Burden en Animals met het, eh, een aloude nummer War bijna alweer aan het eh, einde gekomen van de tweede uur. Maar we hebben nog wat info voor je. Ja, en wel, nou morgen natuurlijk. Hè, dan, gaan, dan is het ook weer tijd voor Zandvoort Alive. Het strandevenement trekt elk jaar duizenden bezoekers, mede door de, de, lekkere, relaxte sfeer. De tientallen artiesten en gratis entree natuurlijk. Brussels en Mango's bieden voor ieder wat wils op het strand. Bij Brussels onder andere DJ Isis, zegt mij niets, jou wat? Mm, jawel, heel bekend oh, trouwens. Oh, George Caps, Stevie Wonder en Miss Melera. Ja, ja. De line-up van Mango's is onder andere Gregor Salto, Raimundo, DJ Chuck en DJ André. Bij de strandtenten kan je tevens lekker genieten van salsa. Dus vanaf 4 uur wederom het fenomeen Zandvoort Alive. Nou, dat gaat weer een groot feest worden op het uh, eh, Zandvoortstrand. Reken daar maar op. Nou, zo dadelijk zijn we nog eh, één uur lang bij terug met eh, Zandvoort op zaterdag.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 De Liberale Democratische Burgerpartij kan volgens de eerste uitslagen rekenen op ongeveer 18 procent. Tsjechië heeft een interim kabinet onder leiding van een topambtenaar... sinds de val van de centrumrechtse regering een jaar geleden. De strijd om de kiezer ging om de aanpak van het begrotingstekort en bezuinigingen. Pas vanavond laat wordt duidelijk of de Sociaaldemocraten de verkiezingen in Tsjechië inderdaad hebben gewonnen. Museum de Lakenhal in Leiden heeft het laatste schilderij gekocht van de schrijver-kunstenaar Jan Wolkers. Hij maakte het werk dat hij het grote gele doek noemde kort voor zijn dood in 2007. Wolkers beschouwde het schilderij als een apotheose van zijn werk als beeldend kunstenaar. De herfstbladeren van de tulpenboom naast zijn atelier leverden Wolkers de inspiratie voor de goudgele kleur van zijn schilderij. Weduwe Carina Wolkers droeg het doek vanmiddag officieel over aan het museum in Leiden. Museumdirecteur Knol noemt het gele doek een heel bijzonder werk, omdat de ziel van Wolkers erin zit. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Polen is opgelopen tot 21. Vanochtend werd in Sandomierz in het zuiden het lichaam van een man gevonden in zijn ondergelopen huis. In Polen zijn onder meer de rivieren de Wisla en de Oder overstroomd. Aan de Duitse kant van de Oder komen de dijken steeds meer onder druk te staan. Bondskanselier Merkel is naar Frankfurt aan der Oder in Brandenburg gereisd om zich op de hoogte te stellen van de situatie. In de stad is de hoogste alarmfase ingesteld, waarbij rekening wordt gehouden met dijkdoorbraken. Inmiddels heeft het waterpeil in de Oder zijn hoogste punt bereikt. Het weer. Vanavond en vannacht regen. Morgen trekken buien over met kans op onweer. Het wordt ongeveer 15.